12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Voor het onderzoek naar gedwongen adoptie hebben zich in een maand tijd al meer dan 150 deelnemers gemeld. Dat bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van berichtgeving van RTL Nieuws. Het onderzoek gaat over vaak jonge vrouwen en meisjes die tussen 1956 en 1984 gedwongen werden om hun baby af te staan. Bijvoorbeeld omdat ze niet getrouwd waren. Naar schatting gaat het om duizenden kinderen. Het onderzoek is ingesteld door minister Dekker. De NAM heeft een schadeclaim binnengekregen van 122 miljoen euro... voor waardedaling van huizen in Groningen. De claim komt van de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen. Vier jaar geleden voerde deze stichting een rechtszaak namens 5000 gedupeerden. De rechter bepaalde toen dat de NAM aansprakelijk is... voor de waardedaling van huizen in het aardbevingsgebied. En die uitspraak werd later door het Hof bevestigd. Bij de grote brand in de Grenfell Tower in Londen... had de brandweer veel eerder in actie moeten komen. Het korps was slecht voorbereid en nam systematisch verkeerde beslissingen. Dat is de strekking van een onderzoeksrapport dat morgen wordt gepresenteerd. Delen zijn al in handen van de Britse pers. De brand in de Londense woontoren was in juni 2017. 72 mensen kwamen om het leven. De brandweerleiding wachtte twee uur met het bevel om de Grenfell Tower te ontruimen. Dat had al na een uur gekund, zeggen de onderzoekers. Dan waren er minder doden gevallen. Activist Joshua Wong mag niet meedoen aan de districtsverkiezingen in Hongkong. Hij is de enige die niet mee mag doen van meer dan duizend Hongkongers die zich hadden aangemeld. Naar verwachting leidt dit besluit tot nieuwe protesten in de stad... waar al vijf maanden wordt gedemonstreerd tegen de bemoeienis van China. Het weer. Op de Wadden hier en daar nog een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt een graad of 11. Morgen na een koude nacht opnieuw zonnig... maar dan blijft het wel fris met 9 of 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Vertraging door een aanrijding op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen bij IJmuiden 2 kilometer.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 Like an exciting dream, the radio playing songs that I have never heard. I don't know what to say. all around the world tear us apart. It's clear now. I know you're gonna leave me. So disappear now. I won't get in.